zo lelijk als de nacht Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht Want meisje je die avond in die discotheek? Ik dacht iets, maar ik ziek, want ze ziet zo bleek. Maar dat was niet het geval, want je liep heel vlot naar me toe en zei hoi. Maar je mond stonk verrot, je gaf je hand om je voor te stellen. Maar je weet, voor je het weet, stinkt de hele disco naar jou, zweet. Doe naar beneden die arm en spuit ook fris. Maar ik durf te wedden dat je niet eens weet wat dat is. Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht. Want meisje, je laat me schrikken als je lacht. Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht. Want meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo sweetie als ik had je tanden zijn zo geel als een kanarie. Ik liep weg, je liep me na, want je had nog niet door. Want die sma die bleef maar komen, ja ze ging voor Ze vroeg, vind je me knap? Ik zei dit is het geval, vind je het goed dat ik mijn fiets in je tandspleet stal Ze keek me aan, zonder benul, nog steeds verliefd Ik zeg niet dat je stinkt, maar erg lekker ruik je niet Ze vroeg je wil me niet nou, want je weet niet wat je mist Ik zeg ga naar huis voordat je weer wordt gedist Meisje, je bent zo lelijk als de